En net als het belangrijk voor je wordt, begint ende. Een geïrriteerde hoofdhuid, stress. De zuuraanvallen op je tanden. We eten verkeerd. Leuker kunnen we het niet maken. Verbeter de formule. Betoverend effect. Onweerstaanbaar. Stralend. Extra veerkracht. Met actieve zuurstof nog gemakkelijker. Extra kracht. Extra glans. Extra wild, Extra stralend. Extra actief. Extra stijl. Extra gezond. Extra puur. Extra plantaardig.